Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Natuur- en milieuorganisaties zijn teleurgesteld over de uitkomsten van de klimaattop in Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Rijke landen, waaronder Nederland, beloven vanaf 2035 jaarlijks 300 miljard dollar aan klimaatsteun te geven aan arme landen. Maar volgens Greenpeace en het Wereld Natuurfonds is dat bedrag te laag, zeggen ze tegen persbureau ANP. Direct nadat het besluit over klimaatsteun was genomen... kwamen er ook bezwaren uit de zaal. De delegatie van India zei dat een klimaatfinanciering van 300 miljard dollar... de omvang van de problemen niet zal oplossen. Alle beoogde ministers van Donald Trump zijn bekend. De aankomend president van de VS heeft Brooke Rollins genomineerd... voor de functie van minister van Landbouw. Rollins groeide op op een boerderij... en is al jarenlang een belangrijke bondgenoot van Trump. Tijdens zijn eerste ambtsperiode werkte ze ook al in het Witte Huis. Rollins en de andere beoogde ministers van Trump moeten nog wel door de Senaat worden goedgekeurd. Eerdere nominaties in Trumps kabinet veroorzaakten verontwaardiging... onder meer vanwege schandalen en een gebrek aan ervaring. In de Jordaanse hoofdstad Amman heeft de politie een man doodgeschoten... die op een politiepatrouille schoot. Drie agenten raakten gewond. De schietpartij was in de buurt van de Israëlische ambassade. Mensen die in de buurt wonen werden opgeroepen om tijdelijk binnen te blijven. Over een motief is nog niets bekend. De Nederlandse schaatsvrouwen hebben in Japan de ploegenachtervolging gewonnen. Joy Beune, Antoinette Rijpma de Jong en Marijke Groenewoud waren in Nagano het snelst. Met 2 minuten 56 en 18e. Dat is ongeveer 14e langzamer dan het baanrecord. De overwinning in Nagano betekent voor de Nederlandse vrouwen de eerste wereldbekerzege sinds 2016. Het weer, vooral in het noorden eerst nog wat regen. Later op de meeste plaatsen droog met wolken en af en toe zon. Bij een stevige zuidenwind wordt dit rond de 15 graden.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 In beide richtingen staat hij in een storing en is de weg dicht. Omrijden kan via Lelystad over de A6. En nog een auto met pech op de A10 Zuid bij Amsterdam. Tussen knooppunt en Nieuwe Meer richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer met 10 minuten vertraging.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 Made me feel so crazy thinking you'd be true to me. Yeah. Did you really think that I turned the other cheek? Yeah. I thought you were different, but you're like the be trusted, good for nothing type of brother. Everything you claimed to be was a lie, lie. Why would you lie to me? You've been creeping, sneaking, sleeping with another. Messed up, it's time to leave, so bye. find That's how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because. van Zandvoort, op 106.9 FM. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. tree table.